12 uur. Frits Hemmelkamp met het NOS-journaal. Voorzitter Ron Meijer van de SP traint eind dit jaar af. In een e-mail aan leden zegt Meijer dat hij ervoor gaat zorgen... dat het stokje op een waardige manier wordt overgedragen. De aanleiding voor het opstappen zijn de vier nederlagen op rij bij verkiezingen. Bij de laatste verkiezing voor het Europees Parlement... verloor de partij de twee zetels die het had. Het partijbestuur kwam vanavond bijeen in Amersfoort... voor een ingelaste bijeenkomst... Daar zei fractievoorzitter Lilian Marijnissen dat ze niet heeft overwogen om op te stappen. Het is zeer onzeker of het kabinetsplan om de rente op de studieleningen te verhogen het gaat halen in de Eerste Kamer. Regeringspartij D66 is kritisch en ook ex-VVD-senator Duttler is niet overtuigd van het voorstel. Dat zei ze vanavond tijdens de wetsbehandeling. Minister van Engelshoven beantwoordt morgen de vragen van de senatoren. Volgende week is de stemming. Duidelijk is in ieder geval dat oppositiepartijen tegen de verhoging van de rente op studieleningen zullen stemmen. Als ook Duttler tegenstemt, komt de coalitie één stem tekort voor een meerderheid. Actievoerders die sinds vanochtend de toegang tot het gebouw van de Gasunie in Groningen blokkeren, willen daar overnachten. Demonstranten van Code Rood blokkeren het bedrijf vanwege de aardbeving bij Westerwijdwerd vorige week. Die had een kracht van 3,4 en was een van de zwaarste bevingen ooit gemeten. Het is niet bekend hoe lang de actie van Code Rood nog gaat duren. Just Spee wordt de nieuwe voorzitter van de KNVB. Tijdens de bondsvergadering kreeg hij de voorkeur boven Pieter de Waard... 46 stemmen om 12 stemmen. Spee is afkomstig uit de mediawereld... en volgt vanaf 16 december Michael van Praag op. Hij wordt benoemd voor een periode van drie jaar. Het weer. Vannacht is het grotendeels droog. De temperatuur ligt rond de 9 graden. Morgen overdag buien, vooral in het midden en het zuiden van het land.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 in the night like the dawn Met niemand maar mezelf in die race en al mijn day ones zijn er nog steeds En ik heb zoveel moois om mij heen Maar ik heb no time to waste Ja, nu gaan we heel hard blank gas borrowed Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo Ja, nu gaan we heel hard blank gas borrowed Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo Valencia, midden februari. Ik loop een blokje om in de nacht. Ik ben precies aan het doen wat er van me wordt verwacht. Was even tikkie overspannen, dat is risico van het vak. Nu ben ik back. Back, secure in the back. Ik ben waar ik moet zijn en nog steeds onderweg. En al die puzzelstukjes vallen nu ineens op zijn plek. Ik leef voor die stress, Ik weet voor die stress. Ik ben niemand maar mezelf in die race. En al mijn day ones zijn er nog steeds. En ik heb zoveel moois om mij heen. Maar ik heb no time to waste. Ja, nu gaan we heel heel hard gaan sporen. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo Ja, nu gaan we heel hard gaan sporen. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo um, Paris, midden februari ik ben onder invloed in de nacht, ik ben precies aan het doen wat er van me wordt verwacht. Tijdje terug deed ik iets hier wat wettelijk nu mag, nu ben ik back. Terug met mijn zakelijke pas. En de financiële status dan niet matcht met mijn gedrag. Bescheiden, ze kunnen je vertellen. Ik ben nog steeds mezelf terwijl die slangen zich vervellen. Hold ik ben aan het bellen, they like, oh no. Tien kop voor een show. Ik breng die rappertjes naar school make money, make money, pan Ik ben met mijn young bro, jij weet zijn niet A1. Jij weet alles A1, jij hoopt dat je mee kan. Maar we moeten gassen, maar nigga, je deed lang. niet I real you'd zeg het je net een Jamaican. Ja, nu gaan we heel hard blauw gaan sporen. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik non-stop in mijn hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever solo. Ja, nu gaan we heel hard blauw gaan sporen liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik non-stop in mijn hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever zo Yeah, yeah.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 Blame me for what's happening I can try, can try, can try, can try Knowing those hard times I went through If in this game I missed the Stormy days and over Dreading out nothing that I paid a cost I watched all my castles fall They were made of dust after all Someday all this mess will make my love I can wait, I can wait, I can wait, I can wait took my place.